Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag gaat onderzoeken welke stappen ze kunnen nemen... tegen de mensen die gisteravond een feestje vierden, niet ver van de Tweede Kamer. Op sociale media doken beelden op van een partytent vol mensen... die waarschijnlijk de laatste openingsdag van de horeca vierden. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemde het feest een hufterige actie. In het coronadebat, dat rond middernacht was afgerond... gaf het kabinet toe dat er afgelopen maanden dingen fout zijn gegaan... bij de bestrijding van het coronavirus. Zo hadden de maatregelen onder meer steviger gekund... en lag er te veel nadruk op de verantwoordelijkheid van mensen zelf. De nieuwe verscherpingen die nu ingegaan zijn... worden wel gesteund door een meerderheid van de Kamer. Meerdere Europese landen verscherpen hun coronamaatregelen. In het Spaanse Catalonië zijn bars en restaurants 15 dagen dicht. En in Portugal mogen nog hooguit vijf mensen samenkomen. In Frankrijk geldt vanaf zaterdag in negen Franse steden een avondklok. In onder meer Parijs, Lyon en Toulouse mag niemand tussen 9 uur s avonds en 6 uur s ochtends de straat op. Wie dat wel doet zonder goede reden riskeert een boete van 135 euro. De gemiddelde huurprijs in de vrije sector is voor het eerst in zes jaar gedaald. Dat meldt woningplatform Pararius. Vorig kwartaal daalden de huurprijzen ook, maar alleen in de grote steden. De huurdaling verspreidt zich nu ook naar middelgrote steden. De daling gaat alleen over de huurprijs voor nieuwe bewoners. Voor zittende huurders is de huurprijs dit jaar het meest gestegen in zes jaar. Het Nederlands elftal heeft in Bergamo met 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië in de Nations League. Vorige maand werd Oranje in Amsterdam nog weggespeeld door Italië. Maar gisteravond ging het een stuk beter. In de pool van Nederland staat Polen nu bovenaan. Het weer. Vandaag is er ruimte voor de zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar rijdt het langzaam tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knoop het Velsen. De vertraging is een kwartier. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen.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 En terwijl dat coronadebat aan de gang was, werd een stukje verderop op een plein feest gevierd. Op sociale media zijn beelden opgedoken van een volle partytent. Rond 10 uur greep de politie in. En het Nederlands elftal heeft 1-1 gelijk gespeeld tegen Italië in de Nations League. Vorige maand werd Oranje in Amsterdam nog weggespeeld door Italië. Maar in Bergamo ging het een stuk beter. Het weer, er is ruimte voor de zon. In de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het wordt zo'n 12 graden. girl clickbait. Tell me what did I do ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit's the camper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the peep And You know what your bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps in. Sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisians. You know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And flip that tongue tongue to deepen. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. I guess that can't get any in. pelo I'm the uptown ain't nigga. You know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two, fuck. Fuck them like you do one two, come. You gated, get discovered. I'm a two one deuce cock. A licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What'd you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you want to. Put your guns up. Tell your crew don't front.